Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Zeeland krijgt een zwaar beveiligde rechtbank, en gevangenis en een regionaal zorgcentrum. Dat en meer hebben het kabinet en de provincie Zeeland afgesproken als compensatie... omdat de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuist. De treinverbinding naar Rotterdam wordt sneller... en er komt ook een kenniscentrum in Zeeland op het gebied van voedsel, water en energie. In 2012 werd besloten dat de marinierskazerne in Doren zou sluiten... en zou worden overgeplaatst naar Vlissingen. Maar de mariniers Wilde niet verhuizen. Begin dit jaar werd definitief besloten dat die verhuizing niet doorgaat. Zeeland was woedend en eiste compensatie. Premier Rutte noemt het niet verstandig en onverantwoord dat Corendon weer vakantiereizen naar Turkije gaat aanbieden. Voor dat land geldt het advies er alleen heen te gaan als het noodzakelijk is. Corendon biedt mensen bij terugkomst een coronatest aan en als die negatief is, dan is quarantaine volgens Corendon niet nodig. Rutte zegt dat Corendon daar niet over gaat. Minister Blok heeft Corendon aangesproken op het besluit om weer naar Turkije te vliegen. Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 68 miljard euro. Oftewel 8,7 van het bruto binnenlands product. Dat is een stuk lager dan twee maanden geleden werd verwacht. Toen hield het kabinet nog rekening met een tekort van 92 miljard euro. Het verschil wordt verklaard doordat vanwege coronacrisis uitgestelde belastinginkomsten... nu alsnog in de begroting zijn opgenomen. De gemeente Amsterdam begint een antidiscriminatie- en antiracismecampagne. De stad wil onder meer inwoners aansporen in te grijpen... als zij getuigen zijn van racisme of discriminatie. En ook kijkt de gemeente welke straten, pleinen, bruggen... en de standbeelden in de stad een link hebben met het koloniale verleden. En onderzoekt daarnaast wat slachtoffers van racisme, antisemitisme en discriminatie meemaken. Het weer volop zon en heet. Vanavond en vannacht is het in het hele land een enkele onweersbui mogelijk. En het koelt af naar 19 graden. Morgen het bewolkt en dan komen er verspreid regen- en onweersbuien voor. Met 22 tot 27 graden is het minder heet dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Horen naar Zurich staat tussen Den Oever en Brezandijk 10 kilometer file. De verdraging is daar 20 minuten door wegwerkzaamheden. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velzen 10 minuten verdraging en ook 10 minuten oponthoud op de N307 van Enkhuizen naar Kampen bij Lelystad.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 Ja, van kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Yeah, you want know. Act just like, act just like you know. Whoa. to know. Yeah. een lekker begin of niet? Act like you know. De Fat Larry's Band, de Dikke Larry Band. Hier bij ZFM. Het is 26 juni, vrijdag. 10 over 5. Het is weekend. Mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 7 uur bij je. En vanochtend werd ik wakker. En het eerste wat ik zag was een persconferentie over de KLM in Schiphol. Ja, dan kun je maar één plaat draaien. Deze Airport van de Motors. Hier bij ZFM. Goedemiddag. so heavy I hear the players ready by the gateway To take my love away 4 miljard. Dat is 3,4 met 9 nullen. Naar de KLM vandaag en dat werd vanochtend allemaal bekendgemaakt. En daarom deze plaat Airport. Maar ja, jongens, het is 30 graden buiten. Nog steeds, het is zomer. De langste dag is geweest. Geniet ervan. En dan kun je maar één plaat draaien.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 Al die leuke, lekkere zomerdingen. En dat allemaal onder noemer Liefst uit Zandvoort. Straks met Christel hier om half zes. Ja, en dan, ik weet niet of jullie het ook gehoord hebben... afgelopen woensdag was dus die persconferentie... en, en dat ging allemaal over die anderhalve meter en van alles en nog wat. Maar het ging ook even over Macron. Heb je dat gehoord? Ga mij nog niet overtuigen dat het verschrikkelijk is, die anderhalve meter. Ik baal enorm daarvan. En iedereen, eh, gisteravond komt Macron naar Nederland. Normaal uh, liggen we meteen te knuffelen.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 Mm, ah. Super Lonely. En daarvoor hoorde Michel Fugain. En iets met Macron en Rutte. Maar dat terzijde. Goed, ehm, even helemaal terug in de tijd. En daarna iets gloednieuws. En dan komt Liefst uit Zandvoort. mizete, mizete, mizete, oh. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight a tally man, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tally man, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live six foot seven the bang bang. Girls from near and far her a request me banana. Me a the girl them banana farmer. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Me have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So a me go recommend no my banana. Tranquilla mama say that's the manana. So me do it. I saw me do it, saw me do it, saw me do it. Hey. And girl, I tell me, say me banana sweet. Wow. Them say the length and size make them weak. <laughs> you know see. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. They like come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. They like come and them no want go home. Give them it three night time, sometime them want four. Daylight come and them no want go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up the phone, I ask direction. Them want come chill for me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say way. Me say way, me say way, me say way. Grab me banana, I tell me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Girls from near and far, I request me banana. Me are the girl, them banana farmer. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal off my phone. Some gal want keep it discreet. Them no want them man find out them a do it. Them a sneak out into a pan fit. And gal a climb up for me banana tree. That's ah, And she do it. I ah, so she do it. So she do it. So she do it. So she Grab me banana askin' skin party. she said the shape and taste you need. Oh, let me tell you why. Oh gosh. Girls from near and far request me banana. Me a the gal them banana farmer. The whole of them a request me banana. They like come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, oh. Daylight come and them no want go home. Night and day, girl I ring off me phone. Day, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them now want go home. and dear girl, ring off Ja, dat was hem. Dat zit zeker 50 jaar tussen. Tussen die van eh, Shaggy en de bananenbootzoon van Harry Belafonte. Maar goed, veel belangrijker. Liefst uit Zandvoort, Christel. Ja. Ben je weer? Ja, daar ben je. Ja. Vanaf het strand. Inderdaad. Wat een, eh, wat een week, hè? Wat een week. En nog steeds 30 graden. Het is echt... Eh, maar, Christel, je had me wel zeevonk beloofd. En ik was eh, dinsdagavond om half elf op het strand tot half één gebleven. Er waren heel veel mensen die in de branding stonden, maar geen oh. zeevonk. Oh jeetje. Ja, maar ik, ik, eh, hoorde, ik heb zelf eh, ook nog niet gezien. Maar ik hoorde toch heel veel mensen ook. Normaal kan je het een beetje daar bij Fosfor zien. Ja. Maar ik hoorde echt van, oh, voor Tijn Akersloot, voor Safari, voor ja. Hippiefish. Daar was het de afgelopen avonden toch op nachten. Want je moet inderdaad wel lang eh, wachten. Ja, klopt. Ik had het de week ervoor gezien. Dat was inderdaad de hoogte van uh, eh, Hippiefish inderdaad. Ja, en ik eh, kreeg ook een berichtje vandaag van iemand die zei... die waren echt vanuit Amsterdam met, om, om, echt middernacht gaan rijden nog naar Zandvoort. <laughs> En die zeiden, ja, het was heel gezellig. Met honderden mensen stonden we in de zee. Ja, allemaal op rij. Allemaal netjes op afstand. En ja, ja. dat was heel grappig. Ja, dus het was eh, lekker druk. het is natuurlijk heel veel in de media geweest. Ik ja. zag eh, dat het inderdaad heel veel, nou ja, echt op tv en uh, eh, NH Nieuws en zo. Dus ja, het is ehm, heel populair. Mensen komen daar echt midden in de nacht voor naar Stanford. dus sta je in ieder geval niet in de file, dus dat is fijn. Nou, gisteravond half twaalf was er nog een file Zandvoort uit. Uit, ja, ja. Zandvoort uit. Ja, dat wel. Ja, Zandvoort oh. uit wel. Ja, het was echt, ik vond het wel heel eh, bijzonder om te zien eh, hoe druk het eigenlijk was eh, in Zandvoort. Eigenlijk gewoon, nou ja, zoals het vroeger hè, in normale tijden was. Ja. Ehm, en misschien zelfs nog drukker leek het ook. Het leek Ik denk heel erg druk. ja, en, en, dat het, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen nu die in Nederland blijven. En het was natuurlijk super mooi weer. En het, het, is, het is ja, heel anders, toch ook weer dan andere jaren. En, maar ja, ook weer mooi om te zien dat uh, Zandvoort toch een plek is waar toch nog steeds heel veel mensen naartoe. Heel veel toeristen en heel veel witte kentekens ook. Dus, eh, ja. ja, heel veel Duitsers natuurlijk. En, ja. Ehm, ja dus het was, maar jij vroeg van eh, waar kun je dan nog rustig plekjes ja, vinden? En het eerste wat jij zei is in je achtertuin. <laughs> In je achtertuin, ja. Ja, ik heb zelf, eh, ja, als je natuurlijk in Zandvoort woont, dan, eh, ja, dan hoef je natuurlijk op dit soort drukke dagen niet, eh, niet naar het strand te gaan. Ik doe dat dus zelf ook. Dan blijf ik gewoon lekker bij mij in de tuin. Ja, ik ook. En ehm, ja, ik vind het gewoon te druk. Ik vind het heel leuk voor andere mensen, maar ik probeer zelf op wat rustige dagen te gaan. maar ik was afgelopen week, ben ik nog wel een paar keer s ochtends een beetje op tijd. dacht ik nog even een koffietje drinken. Maar ja, toen vond ik het ook al best druk of zo. Ehm, maar dat, dat is dan meer dat ik dan denk, nou ik ga dan meestal vroeg of laat eh, naar het strand. En, ehm, en ja, richting het Zuidstrand of een stukje fietsen de duinen in eh, richting Langevelderslag. Mhm. Dan wordt het natuurlijk wel wat rustiger. Maar ja, zelfs op dit soort dagen kan het daar ook gewoon nog... Eh, ja, zelfs in het, dorp zelf, in het dorp zelf is het zelfs druk. Ja. Badhuisplein en, en tenminste ook de, bij het museum daar het pleintje en alles. Dat is echt, daar is het gewoon druk. Ook druk, ja. Dus, dus echt rustige plekjes eh, in Zandvoort uh, vind ik op dit soort dagen dan lastig. Maar ja, die, gelukkig, ja, hoeveel van dit soort dagen heb je in een seizoen? Dat zijn denk ik meestal tien of zo. Nou ja. en, eh, want dat is natuurlijk wel vaak als je in Zandvoort woont, zeggen mensen... oh, sta je dan niet altijd in de file en mhm. is het niet altijd heel druk? Nee, <laughs> dat, dat valt best mee. Een paar dagen. Ja. <laughs> En de rest valt het wel mee. En het is natuurlijk lekker om juist op die dagen dat het niet zo druk is om dan lekker naar het strand te gaan. Maar, eh, ja, ik heb straks in het tweede uur heb ik, eh, een gesprek met de eh, duinwachter, met Gerard. Van afgelopen zaterdag van Goedemorgen Zandvoort. En ook eerder zei hij al van jongens, als jullie rust willen... de duinen, waterlijnduinen zijn zo groot... daar kun je gewoon alleen lopen en daar kom je niemand tegen. Als je maar even van het pad afgaat, even van de route af... en dan ja, daar kan je natuurlijk inderdaad altijd je rust eh, vinden. Ik weet niet of het, nou ja goed, dat zou je dan ook aan het einde van de dag moeten doen. Ik weet niet of het met, met meer dan 30 graden heel, het is dus daar best dan ook warm. Ehm, tenminste, dat merk ik zelf altijd. Als het wat mindere dagen zijn, juist als je zo'n duin dan is het lekker, uh, ja, lekkere temperatuur. Maar als het, als het 30 graden is. Maar goed, dat kan hij misschien straks nog beter vertellen. Maar inderdaad, in de Amsterdamse waterlijn eh, jij hebt je ruimte genoeg. en, er zit ook bos. kan je en, bij het water zitten. Maar daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik zie daar ook wel eens mensen echt al bij, langs die waterkant zitten met kinderen. ik denk, ja, volgens mij is het niet helemaal een, bedoeld om daar... Ehm, ja. Nee, en er zit natuurlijk ook qua natuurbeheer... hebben ze die, die randen allemaal heel rustig... maar dat die beestjes allemaal weer er klaar op kunnen. Dus ja, Volgens mij is dat inderdaad ook niet de bedoeling dat je met kinderen daar gaat zitten. Maar... nee, het is meer inderdaad dat je er gewoon lekker gaat wandelen. En ehm, goed, ik vind het zelf ook echt een heerlijk gebied door om naartoe te gaan. Ook, ook eh, zo in de avond, het is echt schitterend. Ja, ja dus dat, eh, dat is inderdaad een mooie. Ehm, ik heb nog een paar dingetjes dat ik denk, hé, hey, wat ik zelf namelijk gewoon heel leuk vind, dat heeft eh, niet erg met deze warmte te maken, maar ik zag dat ehm, de art, of Art of Monday weer gaat beginnen bij Tent 6. Eh, dat, is, eh, dat doen ze al een paar jaar. Op maandagavond kun je daar uh, ja, kunstzinnige creatieve workshops volgen van Joan Bergman. Zij is grafisch ontwerper en ze woont in Zandvoort. Mhm. En ehm, dat is twee keer in de maand tot ergens begin oktober. En dan, kan je lekker daar een beetje schilderen, aquarellen, Leuk. illustreren. En eh, zij, zij maakt zelf echt de mooiste dingen met dat surf art. En eh, nou, dan zit je daar lekker bij tent 6, in tentje 6, dat gebouwtje wat ze hebben, op maandagavond. Oh, wat leuk. Nou, dat vind ik zelf een van, hele... Van tevoren waarschijnlijk gewoon even opgeven. Ja, kan je gewoon even aanmelden. En ehm, het is allemaal natuurlijk nog volgens de RIVM, hè, allemaal mhm. afstand en dat soort dingen. Maar goed, er gaat eh, toch weer wat meer mogelijk zijn. En ik zag ook bij Mr. Paint, die, eh, dat is zo'n eh, creatieve winkel in het dorp. Ja, in de ehm, ja, die gaan ook weer starten met workshops en nou, kinderfeestjes wat meer op, op kinderen gericht. Die, die had het steeds online, deed die leuke workshops. Maar dat kan ook weer beginnen. Fijn, hè? en tekenen. Dus dat soort dingen, ja, het, het, is wel leuk dat het allemaal weer op gang gaat komen. Ja ja, ik weet niet of je nog tijd hebt of dat het Ja, eh, nee, eh, gaan we nog... Ja, nee, natuurlijk. En ik weet het leuk, ook in de Kennemerduinen. Um, ehm, daar is een nieuwe expositie Duinen vertellen oorlogsverhalen. Oké dus hebben daar ook altijd leuke exposities eh, in dat bezoekerscentrum. Aan de, aan de zeeweg is eh, dat bij Overveen, voorbij Overveen? Ja, dat is wel Overveen, maar goed, ik pak het zelf altijd nee, nee. een beetje, dat stuk erbij. Mhm. Ehm, en daar zijn vijf personages uit de oorlog eh, die daar eigenlijk hun eigen verhaal vertellen over van hoe, ja, hoe dat bijvoorbeeld die duinen waren als woon-werkgebied voor soldaten die daar gewoon in al die, al die bunkers gezeten hebben. Of, er is heel veel gebeurd daar in die duinen. En zo, dus is wel heel interessant. Ja. Eh, dat is een leuke, eh, dus vanaf 20 juni is die nu eh, te zien. En ehm, ja, het is een mooie tentoonstelling om als het weer weer wat slechter wordt om <laughs> te gaan kijken. Nou ja, dit, vanaf morgen weer naar de 20 graden. En dus dan is het leuk om dat soort dingen te doen. ik, heb, ik heb er zelf ook nog Ik ben vanmiddag in, in Bloemendaal geweest. In de voormalige um, ehm, blokker. Die, die is leeg. En dat, dat pand wordt gebruikt als pop-up galerie al een jaar, anderhalf jaar. En ze zijn weer open sinds eh, vorige week. En er is een hele leuke, leuke tentoonstelling kunst in Bloemendaal uit de lockdown met allemaal verrassende dingen. En echt volgens mij iets van zes, zeven verschillende kunstenaars die daar allemaal dingen laten zien. Erg oh, leuk. Ja. Lokale kunstenaars zijn dat dan? Ja, nou, er was ook iemand uit, uh, was hier een Belg, uh, Mechelijk, want die volgens oh. mij vandaan. Ja. Oké. Heel mooi met ruimtelijk werk. En dat was echt wel even lekker. gewoon even op de, op de fiets daarheen en dan mooie grote ruimte, lekker leeg. En dan kun je gewoon echt die dingen bekijken. Ja, dat is echt leuk. Ja, leuk. Ja, Bloemendaal is ook lekker dichtbij. En ja. dus jij bent ook toch even Zandvoort wel uit, eh, uitgevlucht eigenlijk. Ja, dan, <laughs> dan, tegen de file in inderdaad. Gewoon lekker op de heuvelfiets. Ja, daarom. Heel slim, heel slim. Ja, leuk. Goed. Um, Christel, dat was hem weer voor deze week. Ja. Dankjewel. Volgende week weer? Volgende week ben ik er gewoon weer. Oké, tot volgende week. Tot dan. Doei. Doei, jij ook. Doei. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y de Su supo gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra difunto. Juanes La Camisa Negra hier bij ZFM. En daarvoor hoor je Christel van uit Zandvoort met al haar tips. En wil je daar nou meer van weten? Kijk op de blog liefstadstandvoort.com en dan zie je al die tips van Christel. En ook nog een paar die ze niet genoemd heeft. Bijvoorbeeld een blote voetenwandeling bij zonsondergang. Of een ademmeditatie en een ijsbad bij zonsondergang. Dat allemaal op de site liefstuitzandvoort.com. En dan ben je weer helemaal bij. Dit zijn de Brand New Heavies. Boogie. try. Won a game on me while out last night. Said he wanted me, said he couldn't lie, but I was his first in a while. You seem real cool, but I won't suffer a fool gladly. Hear what the next girl said to me in the bathroom. I got your tune, yeah, I know your game. Your misfortunes, I'm about to shame you. Ain't too clever. found out. Told the truth, he did a lie. He had an alibi. Rather than came to a man, said they've been calling on him night and day. New Boogie. Dat is een plaat die je zo vaak meer hoort, maar wel heel erg lekker. Ja, en heb ik afgelopen dinsdagavond heb ik een film gezien. Spike Lee's nieuwe Da 5 Bloods. Hij is op Netflix. Het is echt een fantastische film. Hij is eh, heel, eh, ja, echt voor deze tijd gemaakt. En het gaat over vijf ja, donkere eh, Vietnam-veteranen die teruggaan naar Vietnam. En daar op zoek gaan naar hun verloren... Of, ja, verongelukte uh, dienstmakker. En eh, ja, heel aangrijpende, mooie film. Daar vijf blad. Het mooie van die film is, hij is helemaal vol met Marvin Gaye's muziek. Dus, en deze, ja, die zit daar ook in. Dit is aan het begin, als ze nog blij zijn. Ik ga niet veel vertellen. Dit is ZFM, kwart voor zes. We gaan nog even door. Gay, Got To Give It Up. Origineel duurt meer dan 11 minuten. En wat is nou zo mooi? Dit komt uit de film Da Five Bloods van Spike Lee. En dan zie je weer die geniale Spike Lee. Die vijf dienstmakkers, die heten Paul, Melvin, Otis, Eddie en David. Om even na gaan denken. Paul, Melvin, Otis en Eddie en David. Dat zijn de vijf zangers van de Temptations. Hij is dus daarna genoemd. En ze gaan op zoek naar Norman. Hun verloren dienstmakker, een gesneuvelde dienstmakker. En Norman, dat verwijst natuurlijk naar Norman Whitfield. Ook van de Temptations, de grote producer. En zo is alles weer rond. En gaan wij ook de Temptations draaien. Hier bij ZFM. 9 van 6. Temptations. Paul, Melvin, Otis, Eddie en David. De Five Bloods, maar ook de Temptations. Ja, en dan is het... Ja, ik kijk even op de thermometer. Ja, het mag nog. Het is 30 graden en er is één plaat die draai ik alleen boven de 30 graden. Dat is deze. Tot zo, na het nieuws van 6 eh, uur. Tot straks. Een Hun kop is leeg, de mode vult ze op. Dan is het reggae en dan moet het weer cold wave. Jezus Christus, wat zit er in hun kop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Ik speel alles graag, en wie doet mij dat nou? En net onlangs, bij mama op de zolder, ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta. tanden, waar zijn die toch naartoe? En al die pilsjes in plastic en in blikjes. Er is geen klasse, we zijn het leven moe. Oh nee, oh nee, niet met deze jongen. Andere gewoonten, hou ik erop na. Ik vul mijn dagen met cactuswater geven en de Centimeters.